Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De railschoppers van afgelopen weekend worden zwaar gestraft, zegt minister Grapperhaus. Als je criminele dingen doet, stenen gooit naar een politieagent, eh, een journalist bedreigen... Eh, plunderen, dat is gewoon strafrechtelijk. In alle tijden van het jaar is dat verboden. Vuurwerk afsteken is gewoon verboden. En laat het gewoon heel duidelijk zijn. Het is gewoon crimineel gedrag. In totaal zijn gisteren zo'n 250 mensen aangehouden, zegt de politie. Het grootste deel daarvan in Amsterdam. Daar zitten nu nog 27 railschoppers vast. De grootste schade is in Eindhoven, waar de ramen van een centraal station aan diggelen gingen en winkels werden geplunderd. Voor ProRail duurt het weken voor alles is gerepareerd en kost het tonnen. We hebben deze maand met z'n allen het thuiswerkrecord verbroken, zegt KPN. Nog nooit werd er zoveel data verbruikt met vergaderingen in bijvoorbeeld Zoom en Teams. De grootste piek lag op dinsdag 12 januari. Pas op met de iPhone 12 als je hartproblemen hebt. Apple waarschuwt dat mensen die een pacemaker hebben dat toestel niet in hun borstzak moeten doen. Er zitten magneten in, onder meer om hoesjes op hun plek te houden. En door die magneten kunnen pacemakers vastlopen. Hou altijd minstens 15 centimeter afstand, zegt Apple. En Mark Rutte moet over een uurtje zijn Zoom aanslingeren. Hij is de voorzitter van een grote klimaattop waar veel landen aan meedoen. En ze gaan het met z'n allen hebben over hoe landen in actie kunnen komen, vertelt klimaatverslaggever Helene Ecker. Denk aan overstromingen, aan extreme hitte, eh, maar ook aan zeespiegelstijging. En als het gaat om oplossingen kun je dan denken bijvoorbeeld aan het introduceren van eh, vroegtijdige waarschuwingssystemen. Hè, als er extreem weer op komst is. Of de, eh, ja, hoe kun je je nou het beste beschermen tegen die zeespiegelstijgingen. Ook Amerika zit vanmiddag bij het overleg. Zij deden er jarenlang niet aan mee omdat oud-president Trump dat niet wilde. President Biden heeft op zijn allereerste werkdag de VS weer aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. En zijn land doet dus vandaag ook weer mee aan het overleg.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 Not much has changed, to the year 3000 this song had gone mostly changed, but they lived underwater. and you'll. i I'm feeling broken shake your body down the ground. Let's dance. Let's shout, shake down to the ground. Let's dance. Let's shout, shake it body down to the ground. Let's dance. Let's shout, shake down to the ground. after your soul, and you do your best. is ZFM. ZFM. I don't want no fly guy. I just want a shy guy.